uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Belgische onderzoekers hebben de bron gevonden van de Legionella-uitbraak in Gent. Door de uitbraak zijn de afgelopen tijd 32 mensen ziek geworden... van wie er twee zijn overleden. De bron blijkt de koeltoren van een bedrijf in Evergem te zijn... ten noorden van Gent. Er loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek tegen het bedrijf. De legionella-bacterie groeit in water met een temperatuur van 20 tot 50 graden. Als mensen het inademen, in de vorm van nevel, kunnen ze longontsteking krijgen. Philips betaalt momenteel geen winstbelasting in Nederland en Axo Nobel nauwelijks. Dat zeiden bestuurders van de bedrijven in een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer. Eerder bleek al dat Shell in Nederland geen winstbelasting betaalt. Dat komt doordat multinationals verliezen in andere landen hier van de winst mogen aftrekken. Philips en Axonobel verwachten dat ze de komende jaren wel winstbelasting gaan betalen, omdat hun winsten oplopen. De bedrijven wijzen erop dat ze veel bijdragen aan de Nederlandse economie en wel andere belastingen betalen. Cubanen kunnen binnenkort makkelijker online komen. De regering gaat het opzetten van snelle draadloze thuisnetwerken legaliseren. En ook de import van wifi-routers wordt toegestaan. Het communistische Cuba loopt technologisch jaren achter. Duizenden inwoners hebben daarom met gesmokkelde apparatuur... een eigen wifi-netwerk opgezet. De Cubaanse regering blijft het internet wel censureren. Kiki Bertens heeft in de tweede ronde van Roland Garros geblesseerd opgegeven. Ze speelde tegen de Slovaakse Kuznova en kreeg al snel last van haar arm. Bij een 3-1 achterstand in de eerste set liet ze zich daaraan behandelen... en even later verliet ze huilend de baan. Bertens was in Parijs als vierde geplaatst en was de afgelopen tijd in topvorm. Daardoor werd ze gezien als een van de favorieten voor de eindzegen.